12 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Er staan morgen legervoertuigen bij het RIVM-gebouw in Beeldhoven... vanwege het aangekondigde boerenprotest tegen het stikstofbeleid. De ongeveer 15 legervrachtwagens moeten voorkomen dat voertuigen te dichtbij komen. De veiligheidsregio Utrecht heeft verboden om met landbouwvoertuigen naar het protest te komen. Actiegroep Farmers Defence Force reageerde boos op het verbod... maar riep boeren op zich er wel aan te houden. Wel zei de voorman van FDF dat hij geen enkele boer ongelijk kan geven als ze toch met de trekker gaan rijden. De Rijksrecherche onderzoekt ruim duizend dossiers van de politie in Horst op strafbare feiten van agenten. Het gaat bijvoorbeeld om valsheid in geschriften. Bij zeker drie dossiers zijn er inmiddels verdenkingen. Eerder dit jaar werden negen agenten vanwege de zaak op non-actief gesteld. Vijf van hen zijn vorige maand ontslagen. Ze maakten zich onder meer schuldig aan intimidatie, misbruik van bevoegdheden en pesterijen. Als er sprake is van strafbare feiten in dossiers... kan dat betekenen dat mensen onterecht zijn veroordeeld. De gijzelaars die sinds vanochtend werden vastgehouden in een bus in Oekraïne... zijn allemaal vrijgelaten. De gijzelnemer is na een bestorming door politieagenten aangehouden. Alle ongeveer tien gijzelaars bleven ongedeerd. Ze werden vrijgelaten nadat de Oekraïense president was ingegaan op een eis van de zwaar bewapende gijzelnemer. Hij moest mensen oproepen om een documentaire te kijken over het exporteren van dieren. Nederlanders die via een pakketreis op vakantie zijn in Kroatië kunnen worden teruggehaald. Dat zegt branchevereniging ANVR. Er zitten zo'n 1200 Nederlanders in Kroatië die via een reisorganisatie een vakantie hebben geboekt. Nederlanders die zelf naar Kroatië zijn gereisd worden niet gerepatrieerd.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 video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale tra poche ore Sotto il sole, sotto il sole Diriccione, diriccione Quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te Come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo come se fosse me, come se fosse me E dopo sentimento non mi scappiano da casa La oggi ti gestro con la macchina del tempo Ma visto sono attimo amici per la pelle Fate che pelate si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 Als jij een ander was, was dat denk ik al klaar. Maar dat je mij versterkt, dat is waarom het werkt. Hou me vast en laat me maar zorgen maken vast weer mezelf. Ze zegt Maar als je gaat vergeten.